100.000 Japanse en Amerikaanse militairen ingezet. Meer dan 16.000 mensen worden nog altijd vermist. Het weer, het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op tot 20 graden in het noorden en plaatselijk 24 in het zuiden. Vanavond kunnen er weer buien ontstaan.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 Door een schietpartij in Alphen aan den Rijn zijn twee doden en twee gewonden gevallen. Buurtbewoners hoorden rond kwart voor één vannacht schoten. De politie kon niemand vinden, maar kreeg even later melding dat er voor het ziekenhuis in Gouda een auto stond met daarin de vier slachtoffers. De auto bleek onder vuur te zijn genomen. Twee van de inzittenden waren inmiddels overleden. De andere twee liggen in het ziekenhuis. De politie is een groot onderzoek gestart. Het CDA is het niet eens met de plannen van minister Kamp om AOW'ers te korten op hun uitkering als ze in hetzelfde huis wonen als hun volwassen kind. Tot nu toe krijgt een alleenstaande AOW'er 70% van het minimumloon. Kamp wil dat terugbrengen tot 50% als de AOW'er bij zijn kinderen woont. Fractievoorzitter van Haarsma Buma noemt het vandaag op het CDA-congres juist goed als mensen op deze manier zorg voor elkaar dragen in plaats van hen bijna het verzorgingshuis in te jagen. De VN-veiligheidsraad heeft de moordpartij in een VN-kantoor in Afghanistan scherp veroordeeld. De Veiligheidsraad was in spoedzinting bijeengekomen nadat een woedende menigte zeven buitenlandse VN-medewerkers had gedood op het VN-kantoor in Mazar-i-Sharif. Twee van hen waren onthoofd. De daders kwamen verhaal halen omdat een dominee in Florida vorige week een Koran had verbrand. Ook in andere Afghaanse steden is gedemonstreerd. Ondanks alle waarschuwingen zijn wereldwijd veel mensen toch in 1 april grappen getrapt. Google meldde dat het Gmail Motion zou lanceren, waarmee gebruikers hun mail met gebaren zouden kunnen versturen. Een Zwitserse nieuwssite kwam met het bericht dat de regering spionagekoekoeksklokken zou hebben gegeven aan 30 ambassades. Steeds al.